nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Turner Jury van Gelder is door NOC-NSF weggestuurd van de Olympische Spelen. Nadat hij zich zaterdag had geplaatst voor de finale bij de ringen... is hij dat buiten het Olympisch dorp gaan vieren en daarbij heeft hij alcohol gedronken. Van Gelder kwam pas in de ochtenduren terug in het atletendorp. Volgens NOC-NSF heeft hij de geldende afspraken op grove wijze geschonden. Vier jaar geleden miste Van Gelder de Olympische Spelen na een schorsing wegens cocaïnegebruik. Prominente republikeinen zeggen dat Donald Trump als president een gevaar is voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. In een open brief in de New York Times schrijven de 50 republikeinen dat ze daarom niet zullen stemmen op Trump. De ondertekenaars van de brief zijn oud-veiligheidsexperts die onder presidenten zoals George W. Bush en Richard Nixon hebben gewerkt. Volgens hen is Trump niet gekwalificeerd om de VS in het buitenland te vertegenwoordigen. De politie gaat bij ernstige verkeersongelukken vaker computergegevens uit auto's gebruiken. In Rotterdam is daar een proef mee gedaan en volgens het Algemeen Dagblad gaan nog dit jaar zeven van de tien politieregio's met de methode aan de slag. De zogenoemde Event Data Recorder in moderne auto's werkt als een soort zwarte doos in een vliegtuig. Het systeem registreert onder meer de tijd, de locatie van de auto, hoe er wordt geremd en de werking van de airbags. Bij ernstige ongelukken kan de politie de laatste vijf seconden tot het ongeluk terugkijken. De jongen uit Dallas in Texas, die vorig jaar werd opgepakt omdat een medewerker op school dacht dat hij een bom bij zich had, klaagde school aan. De jongen van 14 wilde op school zijn zelfgemaakte klok laten zien. Iemand op school waarschuwde echter de politie die hem arresteerde. De familie van de jongen eist nu een schadevergoeding van vele miljoenen dollars. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Ook trekken er een paar buien over naar het land. Het wordt zo'n 18 graden.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 Do you want to go to the plage with me?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 and we're in the right, and we're in the right, and we're in the right. Come and never no more.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 and trust us. First, try to analyze. No matter what the price is, I refuse to live life.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 refuse to live like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 Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But the bang bang.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 nobody got fired. <laughs>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 kitchen style.